NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De 500 extra finale kaarten die reisbureau Kras van de FIFA had gekregen zijn alweer op. Dat meldt Kras op zijn website. Ook de KNVB heeft 500 extra tickets gekregen. Onbekend is of die al zijn verkocht, maar de afgelopen dagen hadden zich al duizenden belangstellenden bij de voetbalbond gemeld. Kras vliegt zaterdag met twee vliegtuigen naar Zuid-Afrika. Bij het WK zullen prins Willem-Alexander en prinses Maxima na de halve finale nu ook de finale bijwonen. Ze zitten zondag in Johannesburg op de tribune voor de wedstrijd Nederland-Spanje. Ook premier Balkenende bezoekt de finale. Op de kleren van de 16-jarige verdachte van een aantal zedenmisdrijven en mishandelingen in Almere zijn DNA-sporen gevonden van een van de slachtoffers. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De rechtbank in Lelystad bepaalde vandaag dat hij op zijn minst 30 dagen langer blijft vastzitten. In Almere ontstond veel onrust onder vrouwen en meisjes... naar aanleiding van de reeks zedenmisdrijven en mishandelingen in mei en juni. De jongen werd eind juni aangehouden. Minister Klink roept de levensmiddelenindustrie op minder zout te gebruiken. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is een deel van de industrie goed bezig met het verlagen van het zoutgehalte. Maar zijn er ook bedrijven die achterblijven. Klink zegt dat de hoeveelheid zout flink omlaag kan en dat het product toch lekker kan blijven. Mensen die te veel zout eten lopen het risico op hart- en vaatziekten. Mark Cavendish heeft de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. Een rit van 187 kilometer van Epernay naar Montargis. De Brit was de snelste in de massasprint. Het was de eerste ritzege van Cavendish deze Tour. Vorig jaar won de renner van HTC Columbia de 6. Fabian Cancellara houdt de gele trui.